Mariette Krol met het NOS Journaal. De Turkse minister Cavusoglu heeft in Hamburg opnieuw hard uitgehaald naar Duitsland. Vanaf het bordes van het Turkse consulaat in de stad sprak hij sympathisanten toe... en zei hij dat Duitsland de Turken niets hoeft te vertellen over democratie en mensenrechten... omdat Duitsland zelf de Turken die er wonen onderdrukt... De minister sprak bij het consulaat omdat een politieke bijeenkomst in een evenementenhal in Hamburg door de Duitse autoriteiten was verboden. Cavusoglu wil in Duitsland, net als in Nederland, campagne voeren voor uitbreiding van de presidentiële macht in Turkije. De politie in Duitsland is op zoek naar een 19-jarige jongen die mogelijk twee moorden heeft gepleegd. De jonge man vluchtte gisteren nadat het lijk van een jongen van negen was gevonden. Dat gebeurde na een tip van iemand die op een anoniem internetnetwerk een video van de 19-jarige had gezien waarop hij de jongen vermoord. En nu zijn er aanwijzingen dat hij ook op zijn vlucht nog iemand heeft gedood. De meeste politieke partijen vinden dat het nog niet goed gaat met de financiële positie van de Nederlandse ouderen. Het CBS meldde vanochtend dat ouderen er financieel beter voor staan dan 20 jaar geleden. Ze hebben meer vermogen en een beter inkomen. Maar de lijsttrekkers van VVD, PvdA, CDA, PVV, D66 en 50PLUS zien dat anders Volgens de partijen is er ook een groep ouderen die het moeilijk heeft. NRC Handelsblad stopt met Blendel, de site waarop lezers losse artikelen van diverse media kunnen kopen. Volgens hoofdredacteur Van der Meers is Blendel financieel niet gunstig voor NRC... en zien de NRC-artikelen er op de site van Blendel niet zo mooi uit. Blendel is teleurgesteld en is het niet eens met de argumentatie. Het Italiaanse OM stelt een strafrechtelijk onderzoek in... naar de brand in een migrantenkamp bij de Italiaanse stad Foggia... waarbij vrijdag twee migranten omkwamen. Politieonderzoekers hebben in het totaal uitgebrande Krottenkamp... op vier plekken brandhaarden gevonden... wat zou betekenen dat er brand is gesticht. Het weer in het oosten plaatselijk mist, morgen bewolkt vanuit het westen regen...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 welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb weer twee uur met heerlijke muziek voor u. Het eerste nummer wat u hoorde is van Miles Davis. Het nummer heet Pee Het komt van zijn album Sorcerer uit 1967. En naast Miles Davis hoorde u Wayne Shorter op sax, Herbie Hancock op piano, Ron Carter op dubbelbas... en Tony Williams op drums. Het is het derde album van Miles Davis. Het is een beetje een overgangsalbum waar Ehm, al enigszins de toon wordt gezet voor de volgende albums met complexe jazzmuziek. Maar ik vond dit toch wel een heel mooi nummer om mee te beginnen. Ik heb nog een eh, nummer van dit album en dat heet ehm, Mascalero. En het is de alternatieve eh, opname, de alternate take zoals ze dat vaak noemen. Van hetzelfde album van Miles Davis, Sorcerer. van het album Sorcerer. Het nummer Mascalero. Een mooi album met complexe muziek, maar toch relaxed. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van het album van het Brentford Marsalis Quartet. En deze keer zijn ze, zijn ze vergezeld door de vocalist Kurt Elling. Meestal als een, eh, als een zanger mee gaat doen met een jazzkwartet... Uh, gaat het vooral om de zanger en de begeleiding van de zanger. Maar in dit geval, dit album draait eigenlijk over het kwartet en de zanger. Ze werken fantastisch samen en hebben mooie arrangementen gemaakt. Het album komt uit 2016, het heet Upward Spiral... en het nummer wat ik ga draaien heet The Return. Brentford Marsalis Quartet en Kurt Elling. U luisterde naar Kurt Elling met het Brentford Marsalis Quartet. We gaan een eh, stukje terug in de tijd en ook naar een eh, beetje ander soort, uh, soort jazz. We gaan naar Earl Gardner. Earl Gardner, een Amerikaanse jazzpianist... begon al op de leeftijd van, van, een, van een kind van drie tot vijf jaar... met piano spelen, is een autodidact... heeft nooit zelf leren muziek lezen en, en schrijven deed alles eigenlijk op gehoor. Het is een mooi verhaal over, het, over een, ehm, een eh, klassiek concert... wat hij bijwoonde van een Russische eh, klassieke pianist... waar Errol Gardner vervolgens naar huis eh, ging... en een groot deel van het concert eigenlijk zo kon naspelen. Omdat hij het ook goed kon onthouden. Hij is bekend als een hele onderscheidende pianist. En ik ga twee nummers van hem draaien... van zijn album Contrasts uit 1954... Eerst gaat u luisteren naar I've Got the World on a String... and Don't Worry About Me. Dat waren de prachtige klanken van Errol Gardner. Errol Gardner staat natuurlijk ook bekend om zijn, eh, zijn grote hit Misty. Die onder andere in, ehm, eh, in de film eh, Play Misty for Me van Clint Eastwood een grote rol speelt. Maar die, dat nummer Misty is een, is een jazzcompositie van Errol Gardner. En is eigenlijk gelijk een grote standaard geworden in, die door vele jazzartiesten is vertolkt. Ik ga verder met, met Julie Porter. Julie Porter Sings Cole Porter zeg ik nu, Julie Porter. Julie London bedoel ik natuurlijk. Julie London sings Cole Porter. Um, ehm, het album uit 1965. Ik ga twee nummers weer draaien. En zij wordt daarop vergezeld door Bud Shanks, Barney Kessel, Joe Pass... Ehm, en nog een aantal eh, wat minder bekende artiesten. U gaat luisteren naar Get Out of Town en My Heart Belongs to Daddy. just disappear. I care for you much too much. And when your name is so close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet. Darling, it's getting me down. On your mark, yes, Get out of town. disappeared. I care for you much too much. And when you're near, so close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet. Darling, it's getting me down. On your mark, get set while tearing on a game of golf. I may make a play for the caddy, but if I did. I don't follow through, cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and Hattie, I just adore his asking for more, cause my heart belongs to Daddy. Yeah. a game of golf. I may make a play for the king. But if I do, I don't follow through. Cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and handy, I just adore this asking for more. But my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. And I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da da da da da da da da. daddy. He treats me so well. Julie Porter sings Cole Porter. Cole Porter is een ehm, Amerikaanse componist. Heeft eh, vele uh, eh, jazznummers geschreven. En in 1964 is hij overleden. Dus dit album is ook een eh, nagedachtenis aan zijn werk. dat bracht me eigenlijk op het punt dat er veel artiesten zijn... die eh, een Cole Porter songboek hebben eh, vertolkt. En daar ga ik een paar nummers van draaien. En de eerste artiest is Ella Fitzgerald. Zij bracht in 1956 al ehm, haar versie uit van Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. Ik ga daar twee nummers van draaien. Begin the Begin en From This Moment. may begin the beginning. It brings back the sound of music so tender. It brings back a night. touches my heart. And there we are, swearing to love forever and promising never, never to part. What moments divide? crowds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. kiss me goodnight met Sings the Cole Porter Songbook. Er zijn vele artiesten die Cole Porter nummers hebben gemaakt. Uh, moet ik eigenlijk zeggen. Want Cole eh, Porter heeft natuurlijk de nummers geschreven. Hij heeft vele jazznummers geschreven, maar ook vele musicals. Waar hij ook groot succes mee heeft eh, behaald. Hij is al begin van de vorige eeuw eigenlijk ehm, verhuisd van Amerika naar Parijs... om daar muziek te gaan studeren... En heeft daar eigenlijk al de basis gelegd voor, eh, voor zijn succes. Vanuit ehm, Parijs is hij eh, naar Venetië gegaan. Ondertussen is hij getrouwd. En vanuit Venetië is hij via New York uiteindelijk in Hollywood terechtgekomen. Daar had hij wel de nodige tegenslag, want eh, hij was weliswaar getrouwd... maar bleek ook homoseksueel te zijn. En dat was in die tijd natuurlijk een grote, grote schande... en daardoor moest hij uit Hollywood vertrekken. Maar goed, vele jazzartiesten hebben zijn nummers eh, vertolkt. Waaronder ook Charlie Parker. Charlie Parker heeft ook een eh, Cole Porter songboek gemaakt. En gaat u luisteren naar My Heart Belongs to Daddy. Charlie Parker met My Heart Belongs to Daddy. Genoeg van Cole Porter nu. Misschien zal ik ooit nog eens een uitzending maken geheel... met alle eh, diverse vertolkingen van Cole Porters nummers. We gaan verder met uh, eh, Kaiku Matsui. Een eh, Japanse keyboardspeler en componiste... die vooral gespecialiseerd is in smooth jazz en fusion jazz. Zij staat ook bekend om haar... Ehm, ja, haar eh, eigenlijk, hoe zal je dat zeggen, haar geestelijke eh, vertolking van, van muziek. Ze zegt zelf ook, muziek heeft een kracht om mensen eh, bij elkaar te brengen en hun leven te veranderen.